De vrachtwagen werd door drie mannen gestolen uit een loods in een voorstad van Madrid. Een paar dagen later vond de politie de vrachtwagen leeg terug. De hele zaak is in het belang van het onderzoek nu pas in de openbaarheid gebracht. De kunstwerken zijn van Spaanse particulieren. De schilderijen waren net opgehaald uit Duitsland waar ze waren tentoongesteld. De Turkse premier Erdogan is nog steeds woest over de manier waarop Amerikaanse diplomaten over hem hebben gepraat. De weinig vleiende opmerkingen zijn via Wikileaks naar buiten gekomen. De excuses die Washington heeft aangeboden zijn volgens de Turkse media lang niet genoeg voor de woedende Erdogan. Hij vindt dat de diplomaten moeten worden vervolgd wegens smaad. Volgens de gelekte berichten van Amerikaanse diplomaten heeft Erdogan geheime bankrekeningen in Zwitserland. En er is er in, Turkije van alles mis op politiek, sociaal en economisch economisch gebied. In de Belgische Ardennen zijn de eerste skipistes geopend. In de Hoge Venen ligt inmiddels 15 centimeter sneeuw en ook zijn de pistes open bij La Roche. Belgische weerkundigen voorspellen de komende dagen nog meer sneeuw en de verwachting is dan ook dat er dit weekend volop kan worden geskiet in de Belgische Ardennen. Het duurzame zeilschip van oud-astronaut Wubbel Okkels is door vandalen tot zinken gebracht. Het jacht lag bij een scheepswerf in Groningen. De Ecolution heeft vele miljoenen gekost en is uitgerust met de allernieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid. Zo kan het schip al zeilend energie opwekken die vervolgens wordt opgeslagen in accu's. De politie heeft geen idee wie er achter de actie zit. Het weer, lokaal nog wat lichte sneeuw. Het is ongeveer min 4 graden. Vanavond sneeuwbuien in het noordelijk kustgebied. Vannacht gaat het flink vriezen en morgen liggen de maxima rond het vriespunt.